Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bewoners in Den Dolder vragen minister Dekker om de kliniek waar Michael P. zat versneld te sluiten. De instelling wordt volgens planning in 2025 gesloten om ruimte te maken voor huizen. Maar Belangenvereniging Den Dolder wil dat dit eerder gebeurt omdat omwonenden zich niet veilig voelen. Zo werd afgelopen najaar nog iemand bedreigd met een mes. De vereniging wil daarom ook extra bewaking. De kliniek kwam deze week weer in het nieuws... na een vernietigend rapport over de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Er is een akkoord over een doorstart van drogisterijketen Op is op Voordeelshop. Dat hebben curatoren aan verschillende media laten weten. Vorige week werd de keten failliet verklaard. Het bedrijf was de afgelopen jaren snel gegroeid... maar raakte in financiële problemen. Details over de doorstart zijn nog niet bekendgemaakt. Het is dus ook niet duidelijk hoeveel van de 150 winkels open blijven... en wat de gevolgen voor de 1200 medewerkers van de drogisterij zijn. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers denkt dat piloten soms niet genoeg informatie en training krijgen over de systemen in vliegtuigen. De pilotenvakbond reageert hiermee op het eerste rapport over de crash in Ethiopië met een Boeing 737 MAX, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Volgens de pilotenvakbond ging het om een complexe storing op hoge snelheid en dicht bij de grond. En ondanks de kennis van een eerder ongeluk in Indonesië... wisten de piloten het toestel niet onder controle te houden. Bij een opvangkamp voor vluchtelingen in Griekenland zijn rellen uitgebroken. Zo'n 200 migranten raakten in gevecht met de oproerpolitie. De agenten schoten terug met traangas en flitsgranaten. De migranten waren van plan om de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië over te steken... in de hoop daar vandaan andere landen in Europa te kunnen bereiken. Het weer in het zuiden van het land klaart het vannacht op en kan het licht gaan vriezen. In het oosten kans op wat regen. De komende dag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig en wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl many niggas stop this. I be round the globe talking high shit. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it.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 It's just my face That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart.